Blankfein zei dat tegen een senaatscommissie die onderzoek doet naar misstanden bij de banken op Wall Street. De senatoren vielen vooral over een constructie waarbij Goldman Sachs een ingewikkeld investeringsproduct verkocht aan klanten en er vervolgens op gokte dat die producten minder waard werden. Het belangrijkste onderdeel van die investeringsproducten waren moeilijk inbare hypotheken. Toen de huizenmarkt onderuit ging, leverde dat Goldman Sachs veel geld op. Blankfein verdedigde zich door te zeggen dat niemand wist dat de huizenmarkt zo zou instorten. Hij ontkende ook dat het handelen van zijn bank een belangrijke aanjager van de financiële crisis was. De top van Goldman Sachs ligt zwaar onder vuur. Eerder beschuldigde de Amerikaanse regering de bank al van fraude met hypotheken. De kredietwaardigheid van Griekenland is door Standard Poor's opnieuw verlaagd. Het land heeft nu de junk-status. De kredietbeoordelaar betwijfelt of Griekenland zijn zaken financieel op orde kan krijgen. De Eurolanden houden waarschijnlijk op 10 mei een topontmoeting om een besluit te nemen over noodleningen aan Griekenland ter waarde van 30 miljard euro. Die lening is nog allerminst zeker. Duitsland, dat het grootste gedeelte op tafel legt, stelt strenge voorwaarden. Griekenland moet op 19 mei 8,5 miljard euro afbetalen. De financiële markten betwijfelen of het land dit überhaupt kan als de eurolanden niet te hulp schieten. Bayern München heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. In Lyon wonnen de Duitsers met 3-0 van Olympique dankzij drie doelpunten van Olic. Bij de Fransen kreeg aanvoerder Chris in de 59ste minuut direct achter elkaar twee keer geel na een overtreding en commentaar op de scheidsrechter. De ploeg van Louis van Gaal had de eerste wedstrijd al met 1-0 gewonnen. Het weer, vannacht vrij helder, het koelt af tot een graad of 7.